De medewerker was betrokken bij de aanbesteding van pepperspray voor de Nederlandse politie. Volgens een aanklacht van de Amerikaanse justitie heeft de politiefunctionaris tegen betaling vertrouwelijke informatie aan de Amerikaanse fabrikant van de spray doorgespeeld. Die zou daar 15.000 dollar voor over hebben gehad. In Luik is een meisje van ongeveer 12 jaar levend onder het puin van een ingestort appartementengebouw gehaald. Er is nog zeker één vermiste. Het gebouw stortte vannacht in na een gasexplosie. Er zijn 20 gewonden van wie twee er slecht aan toe zijn. De ravage in het centrum van Luik is enorm. De naastliggende gebouwen zijn zwaar beschadigd en in een straal van 100 meter zijn ruiten gesneuveld. De Tweede Kamer wil weten hoe vaak inlichtingendiensten telefoons van burgers afluisteren. Maar de ministers Heers-Ballen en Ter Horst zijn niet van plan dat bekend te maken. Volgens hen kunnen uit de aantallen mogelijk conclusies worden getrokken over de werkwijze van de diensten. Het kabinet wil de gegevens wel vertrouwelijk vertellen aan de Commissie voor de Inlichtingendiensten van de Kamer. Er is wel openbare informatie over hoe vaak telefoons van burgers worden afgeluisterd door de politie. Dat gebeurde vorig jaar 26.000 keer. Dat is veel meer dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. In Zaandam is een man opgepakt die met een vuurwapen oefende om ratten te kunnen doodschieten. De politie werd gealarmeerd over kogelgaten in een loods in Zaandam. Daar werden vier vuurwapens gevonden en ook lag er veel munitie. De 47-jarige eigenaar van het pand had er op flesjes water geschoten. Hij zei dat het een oefening was om later ratten te kunnen doden. Hij was zich er niet van bewust dat de kogels door de muur heen gingen. De man zit vast, de wapens zijn in beslag genomen. Dan het weer vanuit het noorden regen. In het binnenland eerst enige tijd sneeuw. Het kan zeer glad worden. De temperatuur gaat omhoog en ligt in de avond tussen 0 en plus 4 graden.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 After 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al 20 jaar. Why? Why? Dit is 20 jaar ZFM.